12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Johan Cruijff kampt met gezondheidsproblemen. Spaanse media melden dat bij Cruijff longkanker is vastgesteld... maar de Johan Cruijff Foundation wil alleen bevestigen... dat de 68-jarige oud-voetballer deze week meerder onderzoek ondergaat... in een Spaans ziekenhuis. Begin jaren 90 had Cruijff hartproblemen en onderging hij een bypassoperatie. Op advies van zijn artsen stopte hij met roken. Een Israëlische militair heeft gisteravond een Joodse man doodgeschoten... die werd aangezien voor een Palestijnse terrorist... Volgens de politie weigerde de man zich te legitimeren. Hij zou zijn neergeschoten toen hij het wapen van een van de militairen probeerde af te pakken. Zondag werd een Eritreër door een Israëlische menigte gelinst in Beersheba, in het zuiden van Israël, kort na een Palestijnse aanslag. Ook hij was aangezien voor een terrorist. De arbeidsomstandigheden bij Clash Aluminium in Delfzijl zijn ver onder de maat, zegt de FNV. Volgens de bond moet personeel werken in schadelijke uitlaatgassen en ontbreekt het aan een adequate brandweervoorziening. Aldel ging eind 2013 failliet en maakte een jaar later onder de naam Clash Aluminium een doorstart. Het moederbedrijf zegt dat de zaken nog niet optimaal zijn geregeld, omdat het bedrijf zich nog in de opstartfase bevindt. Vier scholieren en een volwassene zijn gewond geraakt bij een school in Zweden toen een gemaskerde man met een zwaard op hen instak. Dat meldt de Zweedse politie. De aanvaller is door de politie neergeschoten. Zijn toestand is onbekend. Ook het motief van de man is nog niet duidelijk. Een slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in Trulhetan, zo'n 80 kilometer ten noorden van Gothenburg. Een deel van de mensen die gisteravond luidruchtig protesteerden tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Steenbergen kwam van buiten en heeft bewust een grimmige sfeer gecreëerd, dat zegt burgemeester Vos. Hij denkt dat de voorstanders van het asielzoekerscentrum niet allemaal voor een mening durfden uit te komen. Het weer bewolkt en miserig. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Morgen droog en af en toe zon. En dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad was de Koentunnel bij Amsterdam even dicht omdat er een gaslucht was geroken. Maar gelukkig bleek het loosalarm. Het verklaart nog wel de file op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de A10 3 kilometer. En de A10 Noord tussen Kadoelen en Westpoort 2 kilometer.